Door Almegens met het NOS-journaal. Schiphol verwacht deze zomer 12,8 miljoen passagiers, iets meer dan vorig jaar. De luchthaven zegt goed voorbereid te zijn op de vakantiedrukte... en neemt opnieuw maatregelen om lange wachtrijen te voorkomen. Er is meer personeel en zogeheten crowdteams... moeten passagiersstromen in goede banen leiden. Schiphol heeft ook dit jaar meer plek voor reizigers die met de auto komen... want er zijn 3000 parkeerplekken bijgekomen. Begin augustus wordt de grootste drukte verwacht door vakantiegangers die vertrekken en weer naar huis komen. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het proces dat leidde tot de voordracht van Ursula von der Leyen als zijn opvolger niet transparant was. Op een persconferentie betreurde hij dat niet opnieuw is gekozen uit de zogeheten spitsenkandidaten, die zich voor de Europese verkiezingen voor de functie kandidaat hadden gesteld. Juncker zei verder dat de procedure vijf jaar geleden wel helder was toen hij werd gekozen. Ik was helaas de eerste en de laatste spitsenkandidaat. Iran dreigt een Britse olietanker in beslag te nemen... als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt... niet wordt vrijgegeven. Britse mariniers namen de Grace One donderdag in beslag. De supertanker was met Iraanse olie op weg naar Syrië... na een omweg via Kaap de Goede Hoop. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Zowel tegen Syrië als Iran zijn internationale sancties van kracht. Het slachtoffer van het schietincident gisteravond in Houten is een man van 55. Hij werd in het centrum in een geparkeerde auto onder vuur genomen. De man was café-eigenaar en zou volgens RTV Utrecht een bekende zijn in het criminele circuit. Ook zou hij flinke schulden hebben gehad. De man werd doodgeschoten terwijl hij op de passagiersstoel zat. Zijn vrouw zat achter het stuur. Het weer vanmiddag zonnig met soms wat bewolking. Blijft overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden, 26 graden in Limburg. Morgen in het zuiden zonnig, waarbij het 27 graden kan worden. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat regen vallen, bij hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.